7 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Een van de aanslagplegers op het Brusselse vliegveld Zaventem, Ibrahim El Bakraoui, is inderdaad op 14 juli vorig jaar in Nederland geweest. Nederland had geen reden om hem vast te zetten en er waren geen verdenkingen tegen hem, meldt minister Van der Steur in een brief van de Tweede Kamer. Turkije heeft hem op het vliegtuig naar Nederland gezet... zonder speciale informatie over een verdenking van radicalisering. Er was ook geen speciale begeleiding door politie. De man had niet gevangen gezeten en er was geen opsporingsbevel tegen hem. Verder had El Bakwari gewoon een geldig Belgisch paspoort... en daarom was er volgens de minister geen reden om hem op te pakken. Het Kamerdebat over de aanslagen in Brussel dat vanavond zou worden gehouden... is uitgesteld tot volgende week. Vier PSV-fans hebben een stadionverbod gekregen vanwege hun gedrag tegen bedelaars in Madrid. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om stadionverboden van tussen de 1 en 3 jaar. Volgens PSV hebben de supporters de club in diskrediet gebracht. Ze gooiden muntjes naar de bedelaars en lieten hen opdrukken voor geld. Het gebeurde voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid. De beelden op internet leidden tot schokkende reacties. De PSV-fans hebben spijt van hun actie en betreuren dat ze het imago van hun club hebben beschadigd. De voetbalwereld heeft met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Johan Cruijff. FIFA-voorzitter Infantino noemt Cruijff een van de beste spelers die er ooit is geweest. Volgens KNVB-directeur van Oostveen wordt de oefeninterland Nederland-Frankrijk van morgenavond een eerbetoon aan Cruijff. Premier Rutte zegt dat Cruijff zich ook na zijn carrière enorm heeft ingezet voor de samenleving. Hij noemt hem een visitekaartje voor Nederland. Ook de bewoners van de Amsterdamse wijk Betondorp zijn geschokt over de dood van Kruif. Ze leggen spontaan bloemen neer bij het huis waar hij opgroeide. Kruif overleed vanochtend in Barcelona. Hij had longkanker. Johan Kruif was 68 jaar. Het weer vanavond overwegend droog, vannacht opnieuw regen, ook morgen overdag op veel plaatsen regen. In de loop van de middag vanuit het westen droger en af en toe zon.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 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Boy, je komt binnen met mijn niggas en we willen geen fruit. Ik deed meer een expeditie, maar nu lig ik eruit. Leiden is in het huis, je bitch is in het huis. Ik heb 5, 6, 7, 8 flessen gebracht. We vergeten de gesprekken die we hebben gehad. Alles eh, alle stiffen bitches, ja, we zeggen ze af. Ja, ze bellen me op, maar we bellen ze af, oké. nee, ik kan me niet gedragen nu. En ze zakken naar beneden als een parachute. Ey, ik ben elke dag jarig nu. Hou je bek dicht, je moet me niks vragen nu. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. gebruikt En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis En mijn pupillen, ja die liggen eruit Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt Alle tieners zeggen nee tegen drugs met een C Ey, door je neus, dat is niet oké We hebben drank en drugs, geen koffie en thee En je bitch wil chillen nog steeds Ik heb niks met de SGP Die commotie, daar zit ik niet mee Ik ben steeds weer op je tv Ik gooi mijn middelvinger op de club in onze pyjama's nu. De meeste zakken naar beneden als een parachute. Hey, ik kan me niet gedragen nu. Ja, we roken en we hoesten als bejaarden nu. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit.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 Maar ik heb alleen op het circuit van Zandvoort zijn er weer de paasraces van 26 tot 27 maart. Eh, kijk voor het tijdschema en de tickets op www.cpz.nl. Dus eh, verder heb ik niet zoveel te vertellen. Dus waarschijnlijk volgende week heb ik wel meer te vertellen. Uh, wij gaan luisteren naar Work van Rihanna. Ik ben zometeen om half acht weer terug met de top 5 films. Ik zeg tot half acht dan. Eerst lekkere muziek. Work, work. me work, me do me catch me in a crisis. I believed all of your dreams like duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm -hmm. But I wake up and Ellen, nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. That's how me Yeah, okay. You need to get done, done, done, done at work. Come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place, you'll spend some time away. Now you need to forward and get me out of work, work, work, work, work, work. It's send me up and work, work, work, work, work, work. You see me do my da da da da da da. So me about that work, work, work, work, work.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 Dat is eh, Sun van Noto, of zo. Ik heb echt geen idee hoe je dat uitspreekt. Maar even losgaan dus. Kicks, kick, kicks, kicks. national emergency. Important instructions will follow. This is not a test. The following message is being transmitted at the request of the office. Het is half acht tijd voor de top 5 films. Op nummer 5 staat The Forest voor 16 jaar en ouder. Op nummer 4 Deadpool, ook voor 16 jaar en ouder. Op nummer 3 The Divergent Series, 12 jaar en ouder. Op nummer 2 London Has Fallen, 16 jaar en ouder. Wat zal er dan op nummer 1 staan? Op nummer 1 staat... Rokjesdag voor 6 jaar en ouder. Hier is Future Funk van Nikki Romero. Het gloednieuwe nummer, volgens mij drie weken geleden uitgekomen. Maar een gloed... Uh, eh, wow. Oh, een heel lekker nummer dus. Future Funk, Nikki Romero. God knows how I am still alive These white lines got this gun up to my head get crazy in these city lights. Wake up when the whole world has gone to bed. When I don't and never I'm gone, but that's the way it is. I hope I get to heaven in the end. Just as long as I stay right here, just killing time and all these bottles with my friends. Baby, I'm a rock star, this every day. Smashing my guitars up like I'm Kurt Cobain Models, ballers, fame, and private airplane. Forget about the world, but don't forget my name. Oh, oh, oh, oh smashing my guitars up like I'm Kurt Cobain.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 Alongside the man them called Jason. if you the girl them, telling them again what we tell them. Pass me a should have left you. Said her name was Delilah, and I'm like, you should come my way. Yeah. Love how you move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me hit it, you know me not quit it. Pondy the hell like I see and did him in a want them I watch we like Sin City. Full time you run the thing, me talk legit. If you don't come, give me that, woulda be a pity. Girl. My girl, come me down, want see something me want in a life and then waste time. No Are you with me free every day, baby? Full time when you're there for me mind. Some of why bij het einde gekomen van CFM Jong Zandvoort. Ik uh, ben er volgende week weer. Tussen uh, 6 en 8. Zometeen om 8 uur hoor je Alternative FM. En uh, Alternative FM is tussen 8 ik zeg tot volgende week.